Nabestaanden hebben zijn ouders mede aansprakelijk gesteld. De rechter heeft bepaald dat ze bij de zitting aanwezig moeten zijn, maar ze kunnen dat psychisch niet aan, zegt hun advocaat tegen Omroep West. De vervolgde Britse verkiezingen zijn een grote politieke misrekening. Dat zegt de Schotse premier Sturgeon na de aankondiging van de Britse premier May... dat er verkiezingen komen op 8 juni. Volgens Sturgeon maakt premier May met haar aankondiging een sterke ruk naar rechts. Nee, wil een sterk mandaat van de kiezers bij de brexit-onderhandelingen. Sturgeon roept de Schotten op om pal te staan voor hun eigen rechten. Veel Schotten zijn tegen de brexit. May moet voor de datum van 8 juni nog toestemming krijgen van het Britse parlement. Labour, de grootste oppositiepartij, steunt de vervroegde verkiezingen. De EU zegt in een reactie dat de Britse verkiezingen niets veranderen aan de brexit-onderhandelingen. In Marseille zijn twee mannen opgepakt die volgens de Franse justitie een aanslag wilden plegen tijdens de presidentsverkiezingen. De politie was al een paar dagen op zoek naar de twee mannen van 23 en 29. Volgens de Franse politie is een van de mannen geradicaliseerd toen hij in de gevangenis zat. Zondag is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De twee kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de tweede ronde. Die is zondag 7 mei. Bij het referendum in Turkije is zondag mogelijk met 2,5 miljoen stemmen gemanipuleerd. Dat heeft de waarnemer van de OVSE gezegd tegen de Oostenrijkse radiozender URF. E volgens de waarnemer, een Duits parlementslid, zijn stembiljetten goedgekeurd die niet waren gestempeld. En ook zou de Turkse politie in het zuidoosten van het land twee waarnemers hebben gehinderd. De verdenkingen zijn volgens de OVSE-waarnemer zo ernstig dat ze van invloed kunnen zijn op de uitslag. Het weer nog. De buien trekken weg. Van het noorden uit breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het een graad of 9. In de nachten is er lichte vorst. Dit was DFM.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 Don't seem to be no catch. I don't think she'll drive me to the wall. we go out at night, and the world starts feeling right. And she don't care about Hollywood. I know you don't believe it, but this time I really mean it.